Moutschreurs met het NWS Journaal. De staking van Spaanse van bedrijven als Uber bevoordeeld. Door de stakingen zijn in de Spaanse steden geen taxis meer te krijgen. Bovendien loopt het verkeer muurvast door de blokkades. De bosbranden in het noorden van Californië hebben een zesde slachtoffer geëist. Het lichaam werd gevonden in de buurt van de stad Redding. Volgens de politie wilde het slachtoffer niet geëvacueerd worden. Eerder kwamen al twee brandweermannen en een vrouw met haar twee achterkleinkinderen om het leven. Zeven mensen worden nog vermist. Door de branden in Californië zijn al meer dan 500 gebouwen verwoest. Nog eens 5000 panden worden door het vuur bedreigd. En bijna een week na de felle bosbranden in Griekenland worden nog 25 mensen vermist. Het dodental is opgelopen tot 91. De meeste slachtoffers kwamen om in de vlammen. Een kleiner aantal sprong in zee om aan het vuur te ontkomen en verdronk. Er wordt in het water nog gezocht naar slachtoffers. In een kerk in de zwaar getroffen kustplaats Mati was vandaag een herdenking. De Griekse autoriteiten hebben aanwijzingen dat de branden zijn aangestoken. Maar de Griekse regering krijgt ook veel kritiek. In het rampgebied waren geen goede vluchtwegen en er stonden veel huizen die zonder vergunning waren gebouwd. En een rijinstructeur is tijdens een rijles een rijbewijs kwijtgeraakt vanwege openstaande boetes. De lesauto werd gisterochtend tijdens een les op de A1 bij Baren van de weg gehaald na een automatische kentekencontrole. De man had nog zoveel boetes openstaan dat de politie zijn rijbewijs ter plekke introk. De rijles werd direct gestaakt.